Daardoor kun je longontsteking krijgen en er dus zelfs aan overlijden. Het RIVM roept mensen op hun cv-ketel te laten schoonmaken. Vooral types van het merk Blue Sense en Blue Helix... die na 1 januari 2022 zijn gemaakt. Sigrid Kaag zegt dat haar vertrek een worsteling was, maar dat ze er vrede mee heeft. Vanochtend maakte de D66-leider bekend op te stappen en dat heeft deels te maken met alle haatberichten die ze krijgt. Kaag heeft nog wel een boodschap. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. Want wat we ook laten zien dat je resultaten kunt boeken, maar het is een teamwedstrijd en je moet het met elkaar doen. Er is ook nieuws van die andere regeringspartijen partij die op zoek moet naar een nieuwe leider, de VVD. Partijbestuur is blij dat Dylan Jesselgus de opvolger wil worden van Mark Rutte en zal haar steunen. Een vette pech voor mensen die een fiets hebben van het Amsterdamse merk Van Moof. Gisteren ging dat failliet en dat betekent dat klanten moeten gaan betalen voor het onderhoud, ook als ze nog garantie hebben. En er gaat nogal eens iets stuk, zeggen deze Van Moof-rijders tegen AT5. Are you happy with the Van Moof? It's usually broken. So I guess that's a no. Deze is vaak kapot. Daarom heb ik een reserve van Moof als die andere kapot is. Maar meneer, waarom denkt u dan niet... ik koop niet de tweede van Moof, ik koop gewoon een andere fiets? Ja, dat ga ik ook doen. Het is eerst weer even sparen natuurlijk, want ik ben, eh, ik ben gewoon nu failliet. <laughs> De fabrikant heeft geregeld dat klanten onder meer terecht kunnen bij winkels van QuickFit. Maar daar moeten ze dus wel gewoon betalen. Het weer, een zonnetje, wat wolken, een paar stevige korte buien bij 20 tot 24 graden. Morgen eerst droog en zonnig met maximaal 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg.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 Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you. It's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. One your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. see. ZFM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Word wakker met mijn sokken aan. Dans in mijn t-shirt op mijn sloffies. Sta voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer. Loop met een prepback naar hem toe. Vannacht kocht ik een teddybeer terwijl ik wafelsap met soep. Ga douchen met mijn badmuts op. Hou de feestje met de boksen aan. Glij uit door het vele sop, maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit, met persoonlijkheid vol. Loop honderd keer met tegenwind. Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind.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 De VN vermoedt dat de RSF erachter zit, de militie... die al sinds half april in gevecht is met het Soedanese leger. Zeker elf mensen zijn het afgelopen jaar waarschijnlijk... door een cv-ketel van fabrikant Ferroli besmet geraakt met legionella, zegt het RIVM. Twee mensen zijn aan die besmetting overleden. In het landelijk partijbestuur van de VVD steunt de kandidatuur van Dylan Jesselgus als lijsttrekker. Gisteren liet zij weten dat ze Mark Rutte wil opvolgen. Partijvoorzitter Wetzel zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat Jesselgus dat kan.